Van staatssecretaris Al Bayrak mag het ziekenhuis alleen nog worden beschouwd als een kliniek of zorgcentrum dat medisch stabiele patiënten behandelt. Aanleiding is de dood van een jongen van 17 in december vorig jaar. Hij was met acute medische klachten overgebracht van een jeugdgevangenis naar het ziekenhuis in Scheveningen. De arts daar heeft een verkeerde inschatting gemaakt met fatale gevolgen, blijkt uit onderzoek van de inspectie. Volgens de staatssecretaris beschikt het ziekenhuis niet over voldoende basisspecialismen om zich ziekenhuis te mogen noemen. Ook moeten de artsen worden bijgeschoold. Gedetineerden die acute medische zorg nodig hebben worden nu doorgestuurd naar een gewoon ziekenhuis. In Nederland zijn vorig jaar 450.000 proefdieren zinloos gefokt en gedood. Ze waren gefokt voor de proefdierindustrie, maar bleken overbodig te zijn. Bijvoorbeeld omdat ze van het verkeerde geslacht waren. Uit een lijst van de Voedsel- en Warenautoriteit blijkt dat het niet alleen gaat om muizen, ratten en konijnen, maar ook om apen, honden en katten. In totaal werden vorig jaar ruim een miljoen proefdieren gefokt. Daarvan is dus bijna de helft gedood zonder te zijn gebruikt. De verspilling kost de proefdierindustrie minstens 2 miljoen euro per jaar. De vereniging Proefdiervrij zou willen dat dat geld wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van proefdiervrije technieken. Bij het instorten van een flatgebouw op Mallorca zijn zeven mensen omgekomen. Het gebouw van vier verdiepingen in de hoofdstad Palma de Mallorca stortte vannacht in. Waardoor dat kwam is nog onbekend. Een gasexplosie wordt uitgesloten, er zijn geen lekkages ontdekt. Volgens getuigen zakt het gebouw als een kaartenhuis in elkaar. De doden zijn een ouder Duitse echtpaar, twee Spanjaarden en drie Colombianen. Het weer vannacht en vannacht. Vanavond en vannacht wordt het bijna overal droog en klaart het soms op.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 Waar niet dat wij problemen hebben om de muziek die we meegenomen hebben af te kunnen spelen. Voorlopig luistert u heel even nog naar uh, de muziek van vorige week. En gaan wij proberen in de tussentijd om de muziek die wij mee hebben genomen voor de CFM Blues af te kunnen gaan spelen. Ik hoop dat het lukt. Mocht er niet zo het geval zijn, dan blijft u luisteren naar uh, Golden CFM van vorige week. En dan hoop ik u volgende week weer te spreken. water. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden ZFM. Live. Live. Ja, Live vanuit de studio aan het Gasthuisplein. En Daan is er weer. Yes, ja, yes, ja, ja, yes, yes, yes, Dag Daan. Dag. Lekker vakantie gehad. Ja, heerlijk. Ja, je bent ook vies geworden. Gert verdemmen. <laughs> beetje, een beetje misselijk van. Oké, goed. Uh, een, eh, een, van de mooiste nummers eh, in mijn ogen die uh, ooit geschreven is. Dust in the Wind. Een, hit van het album Point of No Return. En dan een no gespeeld als K-N-O-W Return uit 1977 van de band Kansas. Heel lekker rustig. Ja, ja, ja, lekker man. Lekker man, fat <laughs> man. Fit man. <laughs> nou, nou we gaan nog naar, naar zo'n heel mooi nummer toe en ik wil nog even wel zeggen dat we vanavond eh, ehm, eigenlijk alleen maar ballads eh, gaan draaien. Eh, rock ballads en, en andere ballads uit de pophistorie. En het volgende nummer dat wij voor u gaan draaien, dat is van Don McLean. Ja, en die is misschien wel het meest bekend geworden door zijn nummer American Pie.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 Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. nummer, hè? Ja, heerlijk. Rustig. Het is, eh, het is eh, eh, ja, op een andere manier bekend. Dit is het origineel uit de 60 e jaren. Een van de grootste hits van de Moody Blues. En een Britse band die nog meer hits had als Tuesday Afternoon, Ride My Cecil En later in de 70 jaren Question, I'm Just a Singer in a Rock Roll Band. En ook in de 80 jaar hebben ze nog hits gescoord als I Know You're Out There Somewhere en Your Wildest Dreams. Dus een, eh, echt een veelzijdig, eh, veelzijdige groep. Een andere ballad dat eh, bij de meeste mensen heel prettig in het gehoor ligt... is Scarborough Fair van Simon Carfunkel uit 1968. Are you going to Scar? parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a kind the deep forest green. Parsley, sage, rosemary, and thyme. sparrow and snow crested brown. Without no seam or need, and there grows the child of the mountain. She'll be a true love of mine. in the salt water she strands and polishes a fan. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle. children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. dicht. House of the Rising Sun. In een versie eh, van uh, The Animals 1964. Maar het is al een heel oud nummer. Het werd eerder uitgebracht door Joan Baez in 1960, Nina Simone in 1961 en Bob Dylan in 62. En het was uh, eerder nog in 1928 al opgenomen door Texas Alexander in een blues versie. En als folk blues door Woody Guthrie in 1940. En eh, eh, een deel van de tekst die gaan terug tot de 18e eeuw. Zo. En, ja, en de melodie, ze zijn afgeleid van de 18e of zelfs 17e eeuws Engels volknummer. Het is eh, waarschijnlijk honderden keer gecoverd. En de bekendste versie, het brein achter deze bekendste versie is uh, volkszanger Dave van Ronk. Dave van Ronk, whatever. En Bob Dylan koffende het nummer van hem en nam het op in 1962. En daardoor kon Van Ronk het niet meer spelen. En daarna namen het Animals het op. En dan kon Dylan het niet meer spelen. Enfin, er is, er eh, moet je maar eens opzoeken op eh, Google eh, House of the Rising Sun. Ontzettend veel over dit nummer gedaan. En het schijnt zelfs zo te zijn dat het nummer gaat over iemand die zijn, zijn of haar leven vergroot in een gebouw van die naam. En dat is dan hoogstwaarschijnlijk een gevangenis of een bordeel. Zo, oké. Eh, de term Rising Sun wordt vaker gebruikt in traditionele Amerikaanse Engelse volkliederen en was tersluikse een verwijzing naar bordelen. In sommige versies van het nummer is Hoofdpersoon een man en in andere een vrouw. Kijk u meer op, eh, op uh, Wikipedia. Wikipedia.nl En daar staat ontzettend veel over dit nummer. En dat is ontzettend interessant, denk ik. Donovan. Ja. Phillips. Leach beter bekend onder de, de naam Donovan. Eh, was een eh, Schotse eh, singer-songwriter die een heel mooi nummer heeft geschreven in 1968 van zijn album Hurdy-Gurdy Man. En een hit daarvan was Jennifer Juniper. En dat was gedeeltelijk dan een Franse tekst aan verbonden. Luistert u maar naar Jennifer Juniper. somehow try and tell you Jennifer, Juniper, hair of golden flags Jennifer, Juniper, longs for what she lacks Do you like her? Yes, I do, sir Would you love her? Yes, I would, sir What you doing, Jennifer? J'ai n'as peur, je la Chicago Transit Authority, zo heette ze oorspronkelijk. En ze zijn eigenlijk eh, beter bekend geworden onder de naam eh, Chicago. En dat had te maken met het feit dat eh, de eerste, het eerste album dat ze opnamen... en dat heette Chicago Transit Authority... door het oorspronkelijke Chicago Transit Authority... en dat was mhm. dan het openbaar vervoer in Chicago... Ehm, eh, niet geaccepteerd werd. En daardoor werd de naam van de band ingekort tot simpel Chicago. <clears throat> Pardon. En daarna heeft men nog 31 albums opgenomen. En allemaal onder de nummer, onder nummer Chicago. Mhm. En dan eh, het volgnummer uit eh, de Romeinse cijfers. Dus als je oh. hebt het over Chicago 11, dan heb je X, Y, weet je wel, X1 enzovoort. 32 eh, stuks totaal. En eh, hun eh, grootste hit was dan If You Leave Me Now. En dat is een nummer uit, dan moet ik het eventjes gauw opsnorren, 1976. 76, ja. Tenminste, oh, hey, dan mag ik hem eigenlijk niet draaien. Ah ja. Nou, voor een keertje dan. Voor een keer. Oh, goed, oké. Okay. Dus volgende keer als je het nog een keer doet, krijg je billenkoek. Oh, oh ja. Maar ik heb hier staan, Chicago, You Leave Me Now, 1974. heel raar. Heel raar. Goed, nou ja, waar gaan, we nu luisteren? Ja, we gaan naar eh, Boston. Eh, eh, niet de stad Boston, was me waar. Maar de Amerikaanse rockband Boston. En die hebben hun grootste hits in de jaren 70 en 80 gevierd. Wij hebben voor u uitgezocht More Than Feeling uit 1975. waren dat, Daan. Ja, lekker hoor. En, eh, Amerikaans moet je mij horen. Dus, nou, <laughs> maar goed dat ze niet kunnen verstaan wat ik zeg. zeg. Want het is natuurlijk een Britse... Eh, eh, groep uit de jaren 60 die, ja, men zegt dat zij vernoemd zijn naar Buddy Holly. Vandaar de hollies. Maar ook anderen zeggen weer dat zij vernoemd zijn naar de kerstversieringen in een bepaalde club. De club de Oasis, waar zij in 1962 in december hun eerste optreden gaven. Ze hadden nog geen naam. En, en eh, na aanleiding van de kerstversiering in de kleedkamer, mhm. waar eh, veel hulst hing. En dat is, schijnt in het Engels holly te zijn. Hebben ze zich de Hollies genoemd. Nou ja, wat er van waar is, eh, zal me eigenlijk een beetje worst zijn. Ze hebben gewoon ontzettend lekkere muziek gemaakt. Eh, voornamelijk het meerstemmige, eh, harmonieuze zang. En ze werden daarin geïnspireerd door de Everly Brothers. 10cc, jawel. In 1972 ook weer een Britse rockgroep opgevormd. uit Eric Stewart, Lol Cream, Graham Goldman en Kevin Godley. En zij hebben ook een heel mooi, eh, mooie ballad geschreven uit 1975, uh, I'm Not In Love. just a silly face Child in Time. Een van de bekendste eh, ballads uit de, de hard rock, progressieve, progressieve rock eh, hoek. En natuurlijk is dat van eh, Deep Purple. Het is afkomstig van het album Deep Purple Rock uit 1970. Mhm. En het heeft altijd heel hoog gescoord in allerlei hitlijsten. Maar Daan, het zit er alweer bijna op. Bijna. We gaan in ieder geval... Denk twee plaatjes. Sowieso dit volgende nummer gaan we draaien. Ja. En dan kijken we daarna wel wat er gebeurt. En het volgende nummer is eh, van Rod Stewart, Maggie May uit 1973.